Jobboot met het NOS Journaal. Verslavingsgroep Kees Bakker gaat toch niet in van de Amsterdamse rechtbank. Bakker kreeg vijf jaar cel voor verkrachting en misbruik van een aantal vrouwelijke cliënten. Hij vindt de veroordeling voor verkrachting nog steeds onterecht, maar hij hoopt dat de slachtoffers en hun familie de zaak sneller achter zich kunnen laten als hij zijn straf uitzit. Bakker mag ook tien jaar lang zijn beroep niet uitoefenen en moet drie slachtoffers ieder 5000 euro smartengeld betalen. De man die in 2009 een Amsterdamse crash-eigenaar vermoordde is in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel. Dat is een lagere straf dan de 22 jaar die de rechtbank eerder had opgelegd. De crash-eigenaar werd voor haar dagverblijf op klaarlichte dag met messteken om het leven gebracht. Het gerechtshof vindt een celstraf van 18 jaar passend voor de dader. Het motief van de moord is nooit duidelijk geworden. Mediamagnaat Rupert Murdoch wist van de afluisterpraktijken bij zijn krant News of the World, maar heeft daar niets tegen gedaan. Dat schrijft een onderzoekscommissie van het Britse Lagerhuis in een rapport. De commissie is de eerste die de afluisterpraktijken bij News of the World heeft onderzocht. In het rapport staat dat Murdoch en zijn zoon James, die de leiding had bij News of the World, de commissie onjuist juist hebben geïnformeerd over de omvang van het schandaal. De Noorse wereldkampioen op de schoolslag Alexander Daleoen is op een trainingskamp in Arizona overleden. Hij was 26 jaar en stierf van een hartstilstand. Daleoen werd gisteren in zijn badkamer van het hotel waar hij logeerde gevonden. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht, maar hulp kwam te laat. Bij de wereldkampioenschappen zwemmen in juli in Shanghai veroverde hij de gouden medaille op de schoolslag. Bij de Olympische Spelen in Peking, vier jaar geleden, haalde hij een zilveren medaille. Voor de Spelen in Londen was Daleun een van de Noorse medaillekandidaten. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar ook veel bewolking. In het noorden nog kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen is het grijs en af en toe regen. Dit, Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vertraging op de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 2 kilometer. En op de A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Sjaloos en het knooppunt Vaanplein 3 staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.